Marnix Ampersen eh, met het NOS-journaal. De politie heeft een groot drugsmokkelnetwerk naar Australië opgerold. Een vrouw die in Sydney is aangehouden wordt gezien als hoofdverdachte. In totaal zijn elf mensen gearresteerd, onder wie twee Nederlanders. In Brabant zijn spullen in beslag genomen waarmee ecstasypillen pillen kunnen worden gemaakt. Het overgrote deel van de synthetische drugs in Australië komt uit Nederland. Tussen Noord-Nederland en de Randstad gaan snellere treinen rijden, heeft NS besloten. Het gaat om de intercities die straks vanuit het zuiden over de hoge snelheidslijn naar Amsterdam gaan. Vanaf 2023 moeten die doorrijden naar Groningen en Leeuwarden. De treinen kunnen 200 km per uur, maar het spoor naar het noorden kan die snelheid nog niet aan. En daardoor is de tijdswinst vooralsnog beperkt. De NS hoopt met de inzet van de snellere treinen bij de, bij de politiek geld los te krijgen om het spoor aan te passen. Minister Slop wil een bemiddelaar bij de vastgelopen cao-onderhandelingen voor het basisonderwijs. De onderhandelingen werden eergisteren afgebroken. De werkgevers hadden 3% loonsverhoging aangeboden, maar de onderwijsbonden willen 5%. Slop zegt dat hij met het oog op de personeelstekorten in het onderwijs hoopt dat bonden en werkgevers snel weer om de tafel gaan. Het oudste stripboek van uitgeverij Marvel is geveild voor ruim 1,1 miljoen euro. Het stripboek komt uit 1939, toen Marvel nog Timely heette... en gaat over superhelden als de Toort en prins Namor de Onderzeeman... die nog steeds bestaan. Op de veiling in de Amerikaanse stad Dallas... werd ook een omslag van een Batman-stripboek verkocht... voor bijna 550.000 euro. Het weer, het is bewolkt en het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur ligt iets boven het vriespunt. Overdag 7 tot 10 graden, met soms ook de zon.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 While she's shaking it right, making me sweat every step of the way, so I know where I'll be by the end of the night. Like, uh, we get sexy, cause the sex with me is like a recipe. So I'm scraping a plate in a first class bag, listening to my hot club. I'm like royalty. She's spoiling me up in Central Bay to keep boiling me. Cause the party too hot i up in MIA, but we partying every day, baby. looking for somebody special tonight, cause I swear, shorties be eating me up. My life is a party, so tonight we gon' party and die on the dance floor. I wake up tomorrow in Vegas, cause baby, that's just what I asked for. See, I'm a working man with a working plan, and it's working, baby. I went from nowhere to somewhere in just one year, and everyone thought I was crazy. But now we're in Giza, in Ibiza, in Miami, and Rio. How we partying all through the night, cause we living our life, cause baby, we here, y'all.